Jobboot met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat de Eerste Kamer eerder instemt met een wetswijziging... waardoor de leeftijd waarop iemand mag trouwen omhoog gaat. Dan kan het kabinet ook sneller asielzoekers aanpakken... die kindbruiden naar Nederland laten overkomen. In het debat in de Tweede Kamer zei staatssecretaris Dijkhoff... dat hij nu weinig kan doen voor bruiden die 15, 16 en 17 jaar zijn... omdat hun huwelijk in Nederland erkend wordt. Er ligt een wetswijziging waarin de leeftijdsgrens naar 18 gaat. Als de Eerste Kamer die wet met spoed behandelt... kan Nederland nog dit jaar iets doen tegen de komst van kindbruiden. In Enschede is een man aangehouden in verband met de dood van de 18-jarige Sandra van Duil. Volgens de politie is de man van 20 een bekende van het slachtoffer. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in Enschede. De avond daarvoor was ze van huis vertrokken. Via opsporing verzocht riep de politie mensen op zich te melden... als ze de vrouw in die tussentijd nog hebben gesproken. Duizenden Nederlanders kunnen toch een schadeclaim indienen tegen een luchtvaartmaatschappij als hun vlucht fors vertraagd is geweest. Bij vertragingen van meer dan drie uur, die veroorzaakt zijn door een mankement aan het vliegtuig, hebben ze daar recht op. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof. Mensen kunnen alsnog een claim indienen voor vluchten die de laatste twee jaar zijn gemaakt. Nederland en Frankrijk kopen samen twee schilderijen van Rembrandt. Minister Bussemaker schrijft aan de Tweede Kamer dat ze een akkoord heeft gesloten met haar Franse ambtgenoot. Nederland had de schilderijen graag alle twee willen kopen, maar vorige week meldde Frankrijk zich ook nadrukkelijk als koper. Nederland en Frankrijk betalen elk 80 miljoen euro aan de familie de Rothschilds. Ieder land is weliswaar eigenaar van één schilderij, maar de twee Rembrandts zullen altijd samen tentoongesteld worden. Het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt de primeur. En dan het weer, volop zon en weinig bewolking. Temperatuur vandaag rond 17 graden. Ook morgen en vrijdag veel zon. In het weekend meer bewolking en overgang naar wisselvalliger weer. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen...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 We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. It's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. in years to come. They may discover what the end. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Welkom bij eh, de vinyljaren, dames en heren. Op deze woensdag, het is 30 september. En eh, vandaag eh, hebben we weer een leuke uitzending voor u. En ehm, met dit keer twee classical albums. En ehm, waarom? Omdat die twee albums nogal veel met elkaar te maken hebben. Aanstaande vrijdag, 2 oktober, is het een, voor McCartney-fans een ehm, mooie dag. Want... Twee van zijn klassieke albums uit de jaren 80, uit 1982 en 83 om precies te zijn. Tug of War en Pipes of Peace, die komen opnieuw uit. Worden opnieuw uitgebracht in een geremasterde versie. En eh, nou ja, als ik dit net zo hoorde, dan is het voor mij niet echt nodig. Want ik vond dit al fantastisch klinken. Um, Tug of War en Pipes of Peace zijn twee albums van McCartney die heel veel met elkaar gemaakt, eh, te maken hebben. Omdat ze ongeveer gelijktijdig zijn opgenomen. Eh, McCartney was toch bezig. En hij maakte eigenlijk maar eh, gelijk twee LP's in één keer. Alleen ze werden na elkaar uitgebracht. Tug of War kwam eerst. het album dat onderscheidt zich en werd door critici de hemel in geprezen dat het een van zijn beste albums was. Eh, vooral ook natuurlijk door de bijdrage van Stevie Wonder. Die er twee nummers eh, op, eh, aan, aan, bijdroeg. verder... het album Pipes of, Peace kwam iets later in 1983. En dat werd weer bijzonder omdat daar Michael Jackson aan meedeed. In het nummer CCC. Nou, we gaan deze albums allebei dus proberen helemaal te draaien. Dat betekent dat de vinyl 50 een klein beetje naar de achtergrond verhuist. We gaan wel eh, de top 3 draaien straks. En we gaan natuurlijk ook de meest belangrijke en vooral mooie... Eh, die een beetje in de stijl van het programma passen... Eh, nieuwe binnenkomers draaien. Maar Angela is druk aan het zoeken en luisteren... en weet ik het nu wat allemaal met. Dus wij gaan gauw verder met het andere album. Want we gaan ze allebei door elkaar heen draaien. We hoorden net Tug of War van dat gelijknamig album. En we gaan nu naar het album Pipes of Peace. En ook daarvan natuurlijk weer de titelsong als eerste. Andere bijzonderheid is nog dat beide albums, dat moet ik ook nog even bijvertellen, Beide albums dus werden geproduceerd door de man die ook de Beatles groot maakte. George Martin. En dat is te horen. I light a candle to our love. our problems disappear. But all in all, we soon discover that one on one is all we long to hear. All around the world, little Jews. got to give them all we can till the war is won. with a hundred worden gerekend tot eh, de betere soloalbums uh, van eh, McCartney in de jaren 80. Nadat hij zijn band Wings ontbonden had. En reden daarvoor was voornamelijk de moord op John Lennon. Want <clears throat> omdat dat natuurlijk in 1980 gebeurd was, daar was McCartney... en niet alleen hij, toch behoorlijk kapot van. En hij was eigenlijk een beetje bang om op dat moment weer nog op tournee te gaan. Eh, en zich veel in het openbaar te vertonen. Dus dat was de reden waarom met namelijk de <clears throat> laatste formatie van Wings eh, ontbonden werd. En hij dus uh, solo werk ging opnemen. Dat solo tijdperk heeft zeker geduurd tot 1989. Toen hij eindelijk weer eens een keer op tournee ging. Dus al die jaren tussen 1981 en 89 is hij niet op tournee geweest. Nou, nu is die angst er niet meer, want hij toert nog steeds. En ehm, dat is alleen maar leuk natuurlijk eh, voor, de, voor de fans. Ehm, beide albums werden opgenomen met aardig wat eh, belangrijke muzikanten. Dat vertel ik u ook nog even. Bij Tug of War speelde onder andere mee... Eh, nou, hij zelf natuurlijk. En hij speelde, Paul McCartney speelde akoestische bas. of tenminste akoestische gitaar. Eh, bas, drums, elektrische piano, synthesizers en natuurlijk de vocal. Eh, Campbell Melanie deed eh, de, militaire, de militaire geluiden. Dan Danny Lane, die uh, een oude wingsmakker, die speelde op dit nummer elektrische gitaar. Eric Stewart van uh, 10cc deed ook elektrische gitaar. En de backing vocals waren van Paul McCartney, Linda McCartney, Eric Stewart... En eh, het orkest wat erop opleed dat werd eh, geleid door Kenneth Sultan. Dan hebben we verder nog het laatste nummer wat Take It Away, wat u hoorde. Dat was Paul McCartney. Piano, bas en akoestische gitaren en natuurlijk de vocalen. Steve Gadd en Ringo Starr deden samen de drums. Eh, en George, Mar George Martin speelde de elektrische piano. En de backing vocals waren van Paul McCartney, Linda McCartney en Eric Stewart. Goed, ik ga nog één nummer doen van het andere album. Want we hebben de twee onderhanden. Het, eh, albums, de, beide albums zijn dus eigenlijk een soort tweeluik. Werden ook tegelijkertijd opgenomen. Eh, zowel eh, allebei geproduceerd door George Martin. Ze werden opgenomen in Londen en op Montserrat. Waar George Martin een eigen studio had. En dus op twee plaatsen is het album opgenomen. We gaan nu een nummer draaien van Pipes of Peace. En dat is het nummer wat... Waar nogal veel aan vast zit. Eh, maar eh, Paul McCartney heeft meegedaan in één nummer. The Girl Is Mine op het album Thriller van Michael Jackson. En daar moest natuurlijk een tegenprestatie tegenover staan. En eh, dus deed Michael Jackson mee op dit album Pipes of Peace. Wat in dezelfde periode is opgenomen. Niet lang daarna zou de vriendschap tussen de heer McCartney en de heer Jackson ernstig bekoelen zou niet helemaal voorbij gaan. Omdat uh, toen op een gegeven moment McCartney een telefoontje kreeg van Michael Jackson. Eh, zoals hij het zelf vertelt. Waarin Michael eh, hem belde en zei... Hey Paul, I bought all your songs. En dat betekende de uitgavenrechten voor alle Beatle-nummers eh, uit de uitgeverij Northern Songs. Dus alle Lennon McCartney waren de uitgavenrechten toen in handen van Michael Jackson. Die heeft ze laatst ook weer moeten verkopen toen hij een, eh, schuld van 13 miljoen moest wegwerken. Maar goed, volgens mij zijn ze nu in handen van eh, Sony of van Universal Music. Eén van de twee. Maar goed, dat is... Eh, dat weet ik op dit moment even niet. We gaan het nummer draaien waarin Michael Jackson dus meedoet. En als alles goed gaat, zoals het moet gaan... En dan heet dat nummer gewoon CCC. Paul en Michael. McCartney deed dus mee op een, eh, nummer, eh, in een nummer op het album Thriller van, eh, van Michael Jackson. Dat was The Girl Is Mine. En daar kwam dus tegenover te staan dit CCC. dat weer terecht kwam op de LP Pipes of Peace van Paul McCartney. Dus ja, kruisbestuiving zou ik maar zeggen. hè? Ja, Goed, we gaan de vinyl 50 natuurlijk niet helemaal eh, ongemerkt voorbij laten gaan, dames en heren. Maar eh, we hebben natuurlijk twee LP's die we graag helemaal willen laten draaien. Mm Dat mhm. doen we nou eenmaal met onze classic albums. Ja, dus, dus we, we, flitsen eigenlijk een beetje door de nieuwe binnenkomers heen. Ja, en straks na half drie, of na drie uur natuurlijk de top drie. En die is interessant, behalve nummer drie dan. Ja. Ja. Nou, ik heb hier een uh, binnenkomer. Ik heb daar dus even wat informatie over zitten zoeken. En dat, eh, die komen binnen op nummer 43. En dat is een band getiteld King Dalton. En eh, deze band komt eh, uit België. En ja, en wat ik ervan lees, vond ik het eigenlijk wel interessant om daar wat van te laten horen. Het is een, eh, een beetje een mengeling van folk, country, blues en eh, psychedelische rock. En ze hebben er nogal uh, onorthodox instrumentarium... waaronder een bouzouki, een autoharp, banjo, sitar, baritonsax... en een akoestische bas en zo. En ik vond het eigenlijk wel, wel wat ik ervan las. Ik denk, oh, nou, dat is misschien wel de moeite waard. Dus van hun album, tweede album is dit, Tilda... gaan we draaien Seagull City. that was so pretty, and in exchange we had to live in the city. It's winter time and we all wanna stay while the sea is near. I'm sailing fly back city. Cause my home, my home is where the buffalo roam. dat is inderdaad hele aparte muziek. <clears throat> hele, ja, leuk. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Toch? Ja. Ja. Ik vind het wel bijzonder eigenlijk. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder eh, instrumentarium ook. Leuk om te horen. Ja. Goed, we gaan snel door. We gaan niet te veel kletsen, want ik heb een heleboel muziek die we nog moeten draaien. En ehm, <clears throat> we gaan weer twee nummers draaien van, eh, van die twee LP's die we... <clears throat> sorry. Die we onderhanden hebben. Ehm, van Tug of War gaan we draaien Somebody Who Cares. Een nummer van, eh, van Paul McCartney. En van Pipes of Peace krijgt u het nummer te horen The Other Me. Aan achter elkaar. Dus dat gaan we mee beginnen. Someone, Somebody Who Cares van het album Pipes of Peace. myself that there's nobody there I know. I know how you feel. Like somebody has taken the wheels off your car when you had somewhere to go. Well, it's annoying not going to get very far. but somebody cares. There's always someone somewhere you should know by now. Always someone. Somebody has taken the wheels off your car when you had somewhere to go. Well, it's frustrating. other me would rather be the glad one. The other me would rather play the fool. I wanna be the kind of me that doesn't let you down. guess what I Other Me was dat van het album Pipes of Peace. <clears throat> en eh, daarvoor hoorde u dan eh, Somebody Who Cares van het album Tug of War. Ga nog even door, <clears throat> want eh, met, met, met de heer McCartney. Want ik heb hier nog iets moois staan. En, daarin kun je heel goed de invloeden van Stevie Wonder horen. Want die heeft ook een, een, nummer op die LP gezet. En ehm, <clears throat> dat is echt typisch Stevie Wonder hoor. Ja. That's What You're Doing heet het nummer. Duurt zes, meer dan zes minuten, maar het is wel de moeite waard. Luistert u naar Paul McCartney samen met Stevie Wonder eh, van het album Chuckle eh, 4. that's What You're Doing. Good morning. Keep out of trouble till the weather is bright. en dat was... waren dus weer een paar stukken van die twee LP's die we vandaag behandelen... in verband met het feit dat beide albums overmorgen, dus eh, vrijdag, uit gaan komen. Opnieuw uit gaan komen, <clears throat> geremasterd en wel. Maar als ik ze zo beluister, nou... Er eh, valt niet veel aan te verbeteren, denk ik. Maar goed, dit, u hoorde achtereenvolgens What's That You're Doing van Stevie Wonder... Eh, en Paul McCartney samen. En het laatste Keep Undercover van Paul McCartney. Ja, we moeten natuurlijk de vinyl 50 niet helemaal verwaarlozen. Dus, eh, Nee, maar dat gaan we ook niet doen. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, nou ja, de, de, volgende nieuwe binnenkomer is op, staat op nummer 38. En eh, volgens mij is dat een herintreder in dit geval. Manfred Sons met het album Wilder Mind. Ja, dat is een herintreder, ja. Ja, en daarvan gaan we horen het nummer Believe. You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I I don't even Ja, lekker weer. Ja, toch? Ja hoor. Ik blijf het een, eh, een hele leuke band vinden. Ja, Manfred Goed, we gaan gaan verder. Want eh, ik heb nog eh, twee nummers die ik nog moet draaien. En het, oh, oh, oh. <clears throat> nou, dat gaan we wel lukken hoor. Het is, is niet zo gek lang. Maar het is wel een heel mooi liedje, dit voor een stuk. Zingt Paul McCartney nog steeds tijdens zijn concerten. Het is een, soort conversatie die hij nooit had. Zo legt hij het zelf uit. Conversatie die hij nooit had met zijn grote vriend John Lennon. Nu weet, ze zijn een tijdje gebroeierd geweest. Maar dat is allemaal weer goed gekomen. Eh, en, eh, maar het is wel zo dat eh, ja, toen John Lennon eenmaal vermoord was, verschrikkelijk natuurlijk, dat McCartney <clears throat> daar helemaal kapot van was. En hij heeft een, een liedje geschreven, dat, dat is dus een, zeg, een soort conversatie die hij eh, met John eigenlijk had willen hebben, maar nooit gehad heeft. Hij zingt het nog steeds. En het laatste concert dat ik hem zelf gezien heb, dat was in 2012. Ehm, <clears throat> toen stond hij er zelfs even bij eh, te huilen. Dus eh, dan had hij echt even traantjes in zijn ogen. Dat is best wel emotioneel. Het liedje heet Here Today. Oh, nog een klein stukje van dat. Nou ja, oké. Komt allemaal goed. Um, ehm, praat ik nog even door totdat... Uh, is nog eh, een, een, staartje van het vorige nummer. Here Today dus, de conversatie die hij nooit had met John Lennon. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, knowing you laugh and say that we were worlds apart if you were here today. Ooh, here today. But as for me about the time we met. Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there mine. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today.